uur. met het NOS Journaal. Verslagen reacties na het besluit van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan... om direct het werk neer te leggen. Van der Laan heeft al een tijdje longkanker. In een open brief aan alle Amsterdammers laat hij weten dat hij is uitbehandeld. Zijn PvdA-partijgenoot Ascher is aangeslagen door het nieuws... en tegelijkertijd dankbaar voor wat Van der Laan heeft gedaan. Minister Plasterk twittert dat hij verdrietig is. Eerder sprak premier Rutte zijn bewondering uit voor de moed en openheid van Eberhard van der Laan. Orkaan Maria neemt op weg naar Sint Eustatius en Saba steeds verder in kracht toe. Het is er nu eentje van de derde categorie, maar wordt de komende 24 uur waarschijnlijk eentje van de vierde... met windsnelheden tot 240 km per uur. De orkaan trekt volgens de verwachtingen ten zuiden van Saba en Sint Eustatius langs. Het lijkt erop dat Sint Maarten alleen met veel regen te maken krijgt. Het eiland werd anderhalve week geleden nog zwaar getroffen door orkaan Irma. President Trump heeft zich bij zijn eerste optreden in de Verenigde Naties kritisch uitgelaten over de organisatie. Hij sprak over hoge kosten, mismanagement en bureaucratie. Volgens Trump betaalt Amerika onnodig veel aan de VN. Verder zei hij dat het budget van de organisatie de afgelopen 17 jaar met 140 procent is toegenomen en dat het aantal medewerkers is verdubbeld. Trump eist hervormingen en een duidelijke remissie. Hij spreekt morgen de algemene vergadering van de VN toe. De politie van Zanzibar wil homoseksuelen voor de rechter slepen. Het eiland hoort bij Tanzania, waar homoseksualiteit verboden is... maar geen strafrechtelijke vervolgingen zijn. De politie op het toeristische eiland Zanzibar wil daar verandering in brengen. Hoe hoog de straffen moeten worden is niet duidelijk. In Tanzania kunnen homo's die seks hebben met elkaar 30 jaar cel krijgen. Het weer vanavond geleidelijk droger. Vannacht kan er mist ontstaan. Morgenochtend kan het nog lang mistig blijven. Later een afwisseling van zon en wolken. Maar ook kans op een bui. Het wordt zo'n 16 graden. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file bij Blarikum, 3 kilometer.